Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Amerikaans hof van beroep heeft de aanstelling van een onafhankelijk arbiter in de zaak Trump ongedaan gemaakt. De zaak draait om de duizenden overheidsdocumenten die zijn gevonden in het buitenhuis van de oud-president. Trump vindt dat ze geheim moeten blijven en wilde daarom een arbiter die zou beoordelen welke documenten onderzocht mogen worden. Een rechter ging daarin mee, maar het Hof van Beroep draait dat nu terug. Volgens het Hof mag de staat onderzoek doen naar alle documenten die rechtmatig in beslag zijn genomen zonder dat iemand anders daar nog naar kijkt. Het kabinet stuurt zaterdag geen minister naar Qatar om het Nederlands elftal aan te moedigen, schrijft het AD. Oranje speelt zaterdag op het WK in de achtste finales tegen de Verenigde Staten. Afgelopen dinsdag zat minister Helder op de tribune toen Nederland tegen Qatar speelde. Haar bezoek leidde tot veel discussie vanwege de mensenrechten in het land. Volgens het AD wil het kabinet er pas over nadenken om opnieuw iemand te sturen als Oranje nog verder komt op het WK. De VVD is na boze reacties snel gestopt met de verkoop van kaartjes... voor een meet-and-greet met Mark Rutte en Sophie Hermans. De partij had voor het 75-jarig jubileumfeest... platinum tickets in de aanbieding voor 7500 euro. Voor dat bedrag zouden leden naast de ontmoeting met de twee leiders ook VIP-plaatsen krijgen. Dat viel niet goed bij de VVD-leden. Die spraken van geldklopperij en een elitefeestje. De partij zegt dat er ook kaarten voor 35 euro zijn... en dat het nooit de bedoeling was om geld te vragen voor een meet-and-greet. Sophie Hermans benadrukt op Twitter dat een ontmoeting gratis is. Ik regel de drank en Mark de bitterballen. Het weer, veel bewolking en nevelig. In opklaringen kan het licht vriezen. Overdag veel bewolking met aan de kust af en toe zon. Hier en daar kan natte sneeuw vallen. Het wordt 2 tot 5 graden.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 Ah ouais, c'est vrai ça. Ah, j'ai besoin de checker mille fois mon écran pour être sûr de mon coup. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet. l'amour amour, année, danger, et dans un objet. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet.